een Klomp met het NOS-journaal. De Turkse zei hij dat als Europa zo doorgaat... Europeanen over de hele wereld niet meer veilig over straat kunnen. Wat Erdogan daar concreet mee bedoelde werd niet duidelijk. De spanningen tussen de EU en Turkije zijn opgelopen... na de rel tussen Turkije en Nederland en Duitsland over het Turkse referendum. PVV-leider Wilders noemt het gesprek met verkenner Schippers vanochtend een interessante ontmoeting met een minder plezierige afloop. Schippers zou hem hebben gevraagd of Wilders met VVD-leider Rutte en CDA-leider Buma wil praten over het herstel van vertrouwen. Maar als die partijen erbij blijven dat ze niet met de PVV willen regeren, heeft zo'n gesprek volgens Wilders geen zin. De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben nieuwe afspraken gemaakt over het energielabel voor huishoudelijke producten. Daarmee moet het duidelijker worden voor consumenten hoe duurzaam een product is. In het nieuwe label is A de zuinigste categorie en G de meest vervuilende. Nu is dat nog A+++ tot en met D. En over drie jaar moeten de eerste producten met het nieuwe label in de winkel liggen. Een deel van het hoofdkantoor van DSM in Heerlen is ontruimd... omdat de grond onder het gebouw is verzakt. Volgens het bedrijf gaat het om een kleine verzakking... maar uit voorzorg werken tientallen medewerkers de komende maanden... in een ander deel van het pand. Volgens de rechtbankjury in de Amerikaanse staat Texas... kan een bewegend internetplaatje net zo dodelijk zijn als een pistool. Een man zou een journalist bewust zo'n gifafbeelding hebben gestuurd... waarin stond dat hij een epileptische aanval verdiende voor zijn post. De journalist had geregeld kritiek op president Trump. De journalist met epilepsie kreeg er inderdaad een aanval van... en had er nog weken last van. Het weer, flink wat zon en droog bij ongeveer 12 graden. Vanuit het zuiden wel wat meer bewolking. Ook morgen zonnig en droog bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat tussen strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer met een kwartier vertraging.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 Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop is that I learned my lesson and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie no, no, no, yeah, you no, no, no, you gotta try. What you gonna do when it said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie, and, I lie, and, I lie, and then I lie till there's no turn Sparks spikes away.